Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Russische bomaanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn drie mensen omgekomen. Volgens lokale autoriteiten raakten 52 mensen gewond. De bom kwam terecht op een appartementencomplex. Drie van de vijf verdiepingen zijn ingestort. Gisternacht voerde Rusland ook al luchtaanvallen uit op de energieinfrastructuur van Oekraïne. Daarbij werden een gasinstallatie en een energiecentrale getroffen. De Griekse politie heeft 13 mensen aangehouden... die verdacht worden van het veroorzaken van een bosbrand. De groep schoot vuurwerk af vanaf een jacht bij het eiland Hydra. De vonken daarvan veroorzaakten brand. Na een mislukte bluspoging belden ze de brandweer en sloegen ze op de vlucht. In een haven bij Athene werden ze aangehouden. De brand ontstond vrijdagmiddag en was na een dag onder controle. Griekenland kampt door de droogte en hoge temperaturen met meerdere natuurbranden. Volgens de brandweer zijn binnen 24 uur al 64 natuurbranden uitgebroken. Het Italiaanse eiland Capri weert voorlopig alle dagtoeristen. Het eiland kampt met een watertekort nadat donderdag een van de belangrijkste waterleidingen vanaf het vasteland doorbrak. Door technische problemen is de reparatie nog niet gelukt. In de zomermaanden komen duizenden mensen per dag met de boot naar het eiland. Die moeten nu op het vasteland van Italië blijven. Toeristen die een hotel of vakantiehuisje hebben geboekt mogen wel naar Capri... omdat die accommodaties vaak een eigen watervoorraad hebben. En op het EK voetbal staan alle ploegen in de groep E nu op drie punten... na de 2-0 winst gisteren van België tegen Roemenië. Portugal is na een 3-0 overwinning van Turkije... zeker van een plek in de achtste finales. En in die groep maakt Turkije, net als Georgië en Tsjechië... ook nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Het weer vannacht vrij helder met minima rond de 11 graden. Overdag zonnig en droog met in de loop van de dag stapelwolken.